Het treinverkeer had de hele avond last van de dikke rook die vrijkwam. Er reden geen treinen tussen Rotterdam en Vlaardingen. De rook trok ook over de A4, maar daar waren geen grote problemen. Volgens de brandweer zijn er geen schadelijke stoffen gemeten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In de Amerikaanse plaats Ferguson geldt er ook de komende nacht een uitgaansverbod. In de voorstad van St. Louis is het onrustig sinds een zwarte ongewapende jongen na een diefstal werd doodgeschoten door de politie. Een avondklok moet nieuwe protesten en plunderingen voorkomen. Zaterdag had gouverneur Nixon van Missouri ook al een uitgaansverbod ingesteld, maar desondanks gingen 150 demonstranten de straat op. Ze werden met rookgranaten uiteengedreven. Van dag tot dag wordt nu bekeken of er een uitgaansverbod komt. Het overleg in Berlijn tussen Oekraïne en Rusland heeft geen concreet resultaat opgeleverd. Rond middernacht kwam er een eind aan de besprekingen die vijf uur hebben geduurd. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland spraken in de Duitse hoofdstad met hun ambtgenoten uit Duitsland en Frankrijk. De Duitse minister Steinmeier sprak na afloop van een kleine toenadering tussen de Russische minister Lavrov en de Oekraïense minister Klimkin. Het was voor het eerst in weken dat er rechtstreeks contact was tussen de twee landen. Op de agenda stonden een staakt het vuren en effectieve grenscontroles. De komende dagen beslissen ze of de gesprekken worden voortgezet. De ministers gaan eerst overleg voeren met hun eigen regeringsleiders. Het weer, op veel plaatsen regen of motregen, vooral in het zuidoosten. Ook overdag is het wisselvallig, met kans op onweersbuien.